S'avonds tegen negen stond ze in de regen bij de halte van mijn tien. Eenzaam en verloren, nat en half bevroren, zo had ik haar nooit gezien. Zo'n verdrietig meisje brengt je van de wijs, je weet niet goed wat je moet doen. Voor ik het besefte gaf ik haar opeens een zoen. en laten samen door het leven gaan. Vraag niet meer waarom de zon vandaag niet scheen. Morgen zal ze voor jou